Tegelijkertijd hebben we gekeken hoe we het wettelijk minimumloon eerder kunnen verhogen. Ook de AOW daarin kunnen betrekken, zodat iedereen die AOW-gerechtigde leeftijd heeft erop vooruit kan gaan. Het is een verstandige keuze. Wel gaat er minder geld naar de aanpak van het klimaatprobleem. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen flink gestegen... en daardoor moesten veel plannen van het nieuwe kabinet weer worden aangepast. De ergste buien in Limburg zijn voorbij. De vele regen- en windstoten zorgden voor veel schade en wateroverlast. Want er zijn dus hele bomen met wortelen en al, daar liggen dat, uit de grond getrokken. Ja, ja. ja, we hebben daar een auto waar een tuinhuis op ligt van 25 meter verderop. In Beek zijn daken van een paar huizen gewaaid. De brandweer kijkt met drones hoe groot de schade is. Twee dwergzijdeaapjes zijn in beslag genomen in Tilburg. Je mag in ons land geen apen als huisdier houden. De dieren zitten nu in een opvang. Normaal komen de dwergzijdeaapjes in het wild voor in Zuid-Amerika. Maar terugkeren kan niet. De aapjes gaan waarschijnlijk naar een dierentuin. En er komen een stuk minder eindexamenklachten binnen van VMBO'ers... dan van HAVO'ers of VWO'ers. Van die laatste groep komen soms 21.000 klachten op een dag binnen... van de VMBO-leerlingen maar 40. Mijn collega, mijn collega van Stories vroeg op een VMBO-school... valt er dan echt niks te klagen? Nee, eh, omdat verder de examens gewoon allemaal goed zijn geregeld... en de leraren letten goed op of wordt eh, gespiekt of wat dan ook. Het is gewoon leren. Het is gewoon je best doen ervoor, alles ervoor geven en dan komt het wel goed. Ik heb nog niet echt iets waarover ik een klacht moet ja, indienen, dus... Eh, misschien. Ik heb er nog niet heel erg over nagedacht. Maar misschien later gaat er over nadenken. Het LAX, de plek waar alle klachten binnenkomen, weet niet precies waarom VMBO'ers minder klagen. Het zou kunnen omdat VMBO'ers nog toetsen moeten maken of omdat ze jonger zijn dan HAVO'ers of VWO'ers. Het weer, er trekken nog buien over het land. Vanavond klaart het op en kan er nog wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen volop zon en tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de avondspits lossen geleidelijk aan op, maar het is nog wel relatief druk op de weg. Op de A1 vanuit Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Eemnes over 23 kilometer. De vertraging is een half uur, dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Hilversum. Richting het zuiden is die weg helemaal dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A4 vanuit Amsterdam tussen Schiphol en Roelofarensveen, 11 kilometer file met daar een half uur vertraging. Dan de A9 richting Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten oponthoud. En de A9 naar Diemen, daar een 20 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht.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 verhogen van 15 naar 20 jaar. Ja, jihadisme is nog steeds een van de belangrijkste terrorismebedreigingen in Nederland... schrijft minister Jessil Gus aan de Tweede Kamer... De Russische president Poetin wil dat er een speciaal netwerk komt... om de overheid te beschermen tegen cyberaanvallen.